Kees Groot met het NOS-journaal. Een 14-jarige jongen heeft vanavond zijn 34-jarige moeder neergeschoten in hun woning in Rotterdam. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. Toen moeder en zoon in een worsteling terechtkwamen ging het vuurwapen af. De jongen sloeg op de vlucht, maar is later aangehouden. Hij had bij zijn arrestatie een vuurwapen bij zich. De vrouw heeft een schotwond in haar buik opgelopen. Volgens de politie was ze aanspreekbaar. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Na een actie tegen olieboringen heeft de Spaanse marine het schip de Arctic Sunrise van Greenpeace aan de ketting gelegd. Het schip ligt in een haven op het eiland Lanzarote. Volgens de Spaanse marine kwamen de actievoerders te dicht bij een onderzoeksschip van een oliemaatschappij en hebben ze daarmee de veiligheid op zee in gevaar gebracht. Vorig jaar werd de Arctic Sunrise in Rusland ook al aan de ketting gelegd. De bemanning zat maandenlang vast. Verpleeghuizen die slechte zorg bieden moeten sluiten. De coalitiepartijen VVD en PvdA vinden het onacceptabel dat zorginstellingen met hetzelfde geld verschillende kwaliteit zorg bieden. De Tweede Kamer debatteert vanavond over de kwaliteit van de verpleeghuizen met staatssecretaris Van Rijn. De bewoners komen bij een sluiting niet op straat te staan, verzekeren de partijen. Een andere zorgaanbieder kan de zorg overnemen. Twaalf mensen zijn vanmiddag onwel geworden in een winkelcentrum in Tilburg. De winkels en de onderliggende parkeergarage zijn ontruimd. Twee medewerkers van een elektronicazaak vielen flauw. Tien andere mensen, onder wie winkelpersoneel en twee agenten, klaagden over hoofdpijn en geprikkelde ogen. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Mogelijk is er koolmonoxide vrijgekomen, maar de brandweer doet nog onderzoek naar de oorzaak. Het weer, geleidelijk wordt het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 6 graden. Morgen opnieuw veel wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 9 graden. In de nacht van woensdag op donderdag kans op vorst aan de grond.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 At five o'clock the streets are dark. Across the empty bandstand in the park, November twilight softly falls again. you could hear a voice if one were calling. So quiet that you could hear. my heart. And then I miss you most. Miss you with the ache of love. welkom bij CFN eh, Jazz. Mijn naam is Ako Beuving. En eh, ja, in deze tijd van het jaar... ik met veel plezier werk naar Zandvoort toegegeven. Nog een schitterend. De zon, eh, de, de, de bomen in kleur. Geel, rood, bruin. Prachtig was het. En ik dacht, ja, dat geeft meteen aanleiding om eens te kijken... of er wat jazzmuziek over de herfst geschreven is. Nou, Volgens mij waren de, de jazzmuzikanten in de herfst zeer creatief... want er is ontzettend veel gemaakt. Dus vandaag gaat het over herfst, wind, regen, storm... en er eh, is heel veel mooie muziek over gemaakt. Eh, we zijn begonnen met Julie Londen. Die had ooit een cd'tje Calendar Girl. Iedere maand één nummer. En eh, dit was november. November Twilight. Ja, de schemering begint al wat vroeger natuurlijk. En na ja, een beetje easy listening-achtige jazz... komen bij de echte jazzmannen. En dat is natuurlijk Art Farmer en Benny... Colson, November afternoon the yes that... saxofoon Benny Colson, eh, trombonist Tom McIntosh... Eh, pianist Cedar Walton, bassist Tommy Williams... en de drummer Albert Tootie Heat. Ja, dat waren de echte jazzmannen natuurlijk. En ik probeer in deze uitzending de, ja, de instrumentale nummers... een beetje af te wisselen met de vocalen. En de volgende die ik heb klaarstaan is Catherine Russell van de cd... Inside the Heart of Me, November. Kom ze, Catherine Russell. beyond repair. was eh, Catherine Russell. Prachtige stem, eh, mooie timing, heldere stem. En eh, ja, zeker de moeite waard. November. Nog geen sneeuw, maar gelukkig zon hier in Zandvoort. En dat is ook wel fijn om dat te merken. Dan gaan we verder met Charlie Mariano en uh, Walden. Autumn Dreams van de cd Autumn Dreams. Een cd uit 2003. bad the child natuurlijk Stormy Weather. Uh, gelukkig niet vandaag, maar de eh, schitterende zon en uh, eh, aardig name temperatuur. Dit was Deborah Brown van de cd For the Love of Ivy. Ivy Anderson wordt dan bedoeld. Deborah Brown, ja, volgens mij heeft hij op ieder podium in Nederland wel gestaan. En op deze cd werd ze ook begeleid door Sjoerd Dijkhuizen... Benjamin Herman, Bart van Lier en op drums Erik Ineke. Dus ja, wie, wie kent haar niet, Deborah Brown bekender in eh, het eh, Europa en Thailand dan in de Verenigde Staten, moet ik er wel bij zeggen. Eh, ja, wat uh, mij opviel is dat al die herfstnummers zo vaak op de plaats zijn gezet. Door zoveel verschillende artiesten. Dus Stormy Weather, in het tweede uur draai ik nog een uitvoering van Lee Morgan. Totaal anders, daarom kan het ook natuurlijk. En dat geldt eigenlijk ook voor het volgende nummer, Autumn Nocturne. En dat is deze keer gespeeld door Henry Mancini met zijn orkest 1967. Autumn Nocturne. klanken. Harry Machini eh, van zijn cd Harry Machini eh, Big Band Sound of Harry Machini. Een cd, of een LP moet ik zeggen, 67. Eh, lekker ingetogen gespeeld. Straks laat ik nog Koert Edelhaken horen en zijn Big Band. Dat is een ander verhaal. Maar goed, die komt bewaren voor straks. ja, een van de klassieken uit de, de jazzgeschiedenis... is toch wel een cd gemaakt door John Coltrane en Johnny Hartman. Op die cd ja, er staan zes ballades. Onder andere de Autumn Serenade. En eh, ja, die mag toch eigenlijk in geen één jazz eh, jazzcollectie ontbreken. John Coltrane en eh, Johnny Hartman. melodies, the sweetest music ever played. Autumn kisses we knew are beautiful souvenirs. As I pause to recall, the leaves seem to fall like tears. Silver stars sky. Love was ours until October wandered by. Let the years come and go, I'll still feel the glow that time cannot fade when I hear that love muziek van eh, John Coltrane en eh, Johnny Hartman. Eh, ja, hoe heb ik ooit Johnny Hartman ontdekt? Dat is misschien nog leuk om te vertellen. Ik was nogal een liefhebber van thrillers en uh, speurde romans. En ik las ooit, ik denk in de eind 70 jaren... Robert Parker en die schreef allerlei boeken over een detective... getiteld met de naam Spencer. En die Spencer had altijd de gewoonte om in zijn auto muziek te draaien van Johnny Hartman had nog nooit van Johnny Hartman gehoord in die tijd. Toen dacht ik, ik moet toch eens opzoeken wat dat voor muziek is. En sinds die tijd ben ik ook verslingerd geraakt aan eh, Johnny Hartman. Mooie muziek. En ja, dan komen we bij een hele andere figuur in de jazz. Rex Tilsley. En ja, dat is eigenlijk een figuur uit de crime jazz. Dat sluit dan weer aan bij Parker en Spencer. En eh, dat is van de cd Crime Jazz, Rick Tilsey in Action. En dat is een nummer Autumn Colors. En ja, als het over de herfst gaat... dan kan je natuurlijk niet om de kleuren heen. Geel, oranje, bruin. Alles staat erop natuurlijk. En, en, en eh, ja, schitterend. Rick Tilsey, Autumn Colors. dan, ja, dan denkt iedereen natuurlijk ook aan de Indian Summer. Eh, New England. Eh, prachtige bossen daar. Zeker in de herfst. Indian Summer, Kreta Matassa van de cd The Smiling Hour cd 2007. dat is de legendarische Sid Dale. <clears throat> en eh, ja, Engelsman die zichzelf eh, heeft leren componeren. En ook eh, deze figuur komt uit de Grime Jazz. CD volume 8. Zit Dale in Action. Dat, ja, Grime Jazz is toch wel een van mijn favoriete dingetjes hoor. Maar we gaan weer over naar echte jazz natuurlijk. En dan denk ik aan de Amerikaanse Stacey Kent. Met haar elegante zangstijl, heldere stem en perfecte techniek... is een van de grote hedendaagse vrouwelijke jazzvocalisten. Staat ook regelmatig op de diverse podia in Europa. En van de cd The Boy Next Door komt het nummer It's Autumn. abuse really is no crime. As the birds, the trees, and old Father Time, it's just to help the mercury climb. la di da do-da-di-da, tis autumn. for the south. My holding you close really is no crime. Ask the birds, the trees, and old Father Time. It's just to help the mercury climb. La di da. Oh, met uh, It Autumn. Eigenlijk in de herfst word je altijd een beetje sentimenteel. Tenminste, dat heb ik wel. Eh, de dagen worden wat eh, korter. De open haard gaat weer eens een keertje aan. er komt een lekker drankje op tafel. Speculaas, pepernoten, alles is er weer. Dus ieder seizoen heeft zijn eigen leuke dingen. En ook de herfst natuurlijk. Eh, ik had u al beloofd dat ik iets van Koert Edelhaken zou, zou draaien. Nou, dat is wat minder sentimenteel. Het is een nummer wat volgens mij wel duizend uitvoeringen kent. Autumn Leaves, Koert Edelhaken en is orkester. Duitse bandleider eh, vanaf de 50 jaar bekend in Duitsland en ook wel in de omgeving. Heeft een hele andere manier van eh, spelen met zijn band. Altijd full power zou ik maar zeggen. Hoewel dit toch wel redelijk meeviel. Eh, ja, het eerste uur zit er alweer bijna op. Wat mag u het tweede uur verwachten? Ja, een aantal echte jazzmannen en vrouwen natuurlijk. Ik noem bijvoorbeeld Sarah Vaughan, Dorothy Asby, Lou Danielson, Lee Morgan... Maar natuurlijk ook onze Nederlandse post, maar Eigenlijk weer veel te veel eh, om, eh, mooie muziek.